Mark Hokke met het NOS-journaal. Bij het gebouw van het Turkse consulaat in Amsterdam heeft korte tijd brand gewoed. Een man had een brandend voorwerp naar het gebouw bij het Museumplein gegooid. Korte tijd later werd de vermoedelijke dader aangehouden... en de politie loste daarbij een waarschuwingsschot. Over het motief van de man is nog niets bekend. Aanvankelijk waren er berichten dat er een molotovcocktail was gegooid naar het Turkse consulaat... maar de politie kon dat niet bevestigen... Op een foto is te zien dat er bij het gebouw drie aan elkaar gemaakte gasbussen liggen. In Roemenië zijn duizenden demonstranten gisteravond voor de tweede dag op rij de straat opgegaan. Ze protesteerden dit keer ook tegen het geweld van de politie een dag eerder, waarbij 400 demonstranten gewond raakten. Het bleef gisteren wel rustig. De demonstranten in Roemenië eisen het vertrek van de regering. Tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles is gisteravond een steward aangevallen door een supporter. De steward raakte daarbij onwel en is minutenlang door ambulancemedewerkers gereanimeerd. Volgens Ajax is de man stabiel en bij kennis. De wedstrijd tussen Ajax en Heracles eindigde in een 1-1 gelijkspel. Investeerders willen zakenman Elon Musk aanklagen. De eigenaar van Tesla zei afgelopen week dat hij eraan denkt om Tesla van de beurs te halen... Die opmerking leidde tot een enorme stijging van het aandeel Tesla. De investeerders die Musk willen aanklagen zeggen dat hij met zijn opmerking maakte om de prijs van het aandeel Tesla kunstmatig op te stuwen. En de eitunnel in Amsterdam is al uren in beide richtingen afgesloten vanwege een brand die gisteravond woedde. Die ontstond in de technische ruimte van de tunnel. Hoe lang de eitunnel nog dicht blijft is niet duidelijk. Het weer licht bewolkt met hier en daar een mistbank. In het noorden later vandaag mogelijk wat regen. In de rest van het land droog en af en toe zon bij 24 tot 27 graden. Morgen en overmorgen wordt het niet warmer dan 22 graden... en zijn er regen- en onweersbuien.